Tijdens de slotceremonie was er een show met veel optredens van vooral Canadese sterren... zoals Neil Young, Michael Bublé en Alanis Morissette. IOC-voorzitter e Jacques Rogge noemde de winterspelen uitstekende en bijzonder vriendelijke spelen. Canada won gisteren het laatste medaille-evenement, de ijshockeyfinale. Het werd na een spannende wedstrijd tegen Amerika 3-2 in de verlenging. Het herstel van de Nederlandse productiesector heeft zich vorige maand in hoog tempo doorgezet. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. Het aantal nieuwe orders nam fors toe, waardoor de omvang van de productie steeg. De Navy-index steeg naar ruim 55 punten. Dat is de hoogste stand in ruim twee jaar. De index geeft aan hoe het ervoor staat met de industriële activiteit in Nederland. De regering in Chili heeft noodmaatregelen genomen na de zware aardbeving van zaterdag. In de regio's die het zwaarste zijn getroffen is de noodtoestand afgekondigd en is een uitgaansverbod van kracht. Zo'n 10.000 soldaten zijn ingezet om de orde te handhaven en om te helpen bij het uitdelen van eerste levensbehoeften. Het dodental is opgelopen tot 711. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. De Chileense minister van Defensie heeft gezegd dat de marine zaterdag een fout heeft gemaakt door niet direct een tsunami-waarschuwing af te geven. Dat had kustbewoners mogelijk kunnen helpen. Direct na de aardbeving bagatelliseerde president Bachelet het risico van een tsunami. Ze zei alleen dat er grote golven in aantocht waren. Later gaven de autoriteiten toe dat sommige kustplaatsen waren overspoeld door een tsunami. In het Friese Grauw heeft een brand een bedrijf dat watersportkleding maakt in de as gelegd. De harde wind maakt het moeilijk voor de brandweer om het vuur te doven. De aanwezigheid van een hennepkwekerij zou oorzaak zijn van de brand. Het weer geleidelijk droger en de wind neemt af. De minima liggen rond 3 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en valt er soms een bui. Het wordt 7 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind.